Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Ameland is een overboord geslagen container gevonden. Het ding zit vol met aceton, een oplosmiddel. De container is vastgemaakt aan een sleepboot. Vier andere containers dobberen nog spoorloos rond in zee. Een schip verloor zich gisteren in de buurt van Ameland, waarschijnlijk door hoge golven. De burgemeester van het Waddeneiland wil strengere regels voor het varen in extreem weer... Maar die maak je niet zomaar even. Dat is internationaal zeerecht. Zo gauw we hier op een afstand komen, dan gaat het over internationale regels voor zee die voor alle landen gelden. Die kunnen we in Nederland niet zelfstandig alleen aanpassen. Dat moeten we in overleg doen met andere landen. Het kabinet is er al over in gesprek met Duitsland en Denemarken. Strengere coronaregels in Suriname, omdat het daar weer de verkeerde kant op gaat met de besmettingen. De avondklok gaat vanaf nu eerder in. Mensen moeten om 8 uur binnen zijn in plaats van om 11. In het weekend geldt de avondklok in Suriname zelfs al vanaf 6 uur. Een stripboek met het eerste avontuur van Superman heeft op een veiling 2,7 miljoen euro opgeleverd. Gaat om een boekje uit 1938, waarin duidelijk wordt hoe Superman is ontstaan en hoe hij van een andere planeet op aarde terecht is gekomen. En ook wordt zijn alter ego Clark Kent voor het eerst voorgesteld. Van het boekje zijn nog maar een paar exemplaren en de meeste vallen zo'n beetje uit elkaar. En dan nog even naar Tolen in Zeeland. Daar zijn ze bezig met een stinkvis-challenge. De bedoeling is dat je voor het goede doel zoveel mogelijk zuurstrumming naar binnen werkt. Dat is gefermenteerde haring. En dat stinkt nogal. Deze verslaggever van Omroep Zeeland ziet een dappere deelnemer een poging wagen. Daar komt het eh, blikje aan. Let's go. Het is ook een beetje ja, alsof er een dode rat in je, in je kliko ligt... die er al een dag in de zon staat. Oh, Sharon, valt het mee of valt het tegen? Nee, het valt heel zwaar tegen. Een hele vieze, lange nasmaak heeft het, hebben we inmiddels begrepen. Voor het geval dat staat er bij de voeten van de kandidaten een lege emmer. Het weer best zonnig, vrijwel overal droog vandaag bij een graad of 9. Morgen kan het in het noorden een beetje regenen en het wordt dan maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 plein Amstel, een kwartier vertraging tussen Zeeburg en Amsterdam Centrum. De oorzaak is een ongeluk.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 distance between us. Ain't that the reason you're at this club? Oh, <laughs> you ain't gon' find a date with him. No. no, I got a better solution for you, girl. Oh, just leave with me now, say the word sensitive for play.